Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Ter Apel waren vannacht opnieuw te veel mensen. Het COA moet daarom weer een dwangsom van 50.000 euro betalen aan de gemeente Westerwolde. Daarmee is de maximale dwangsom van 5 miljoen euro bereikt... en komt er een einde aan de huidige regeling. In het aanmeldcentrum in Ter Apel mogen maximaal 2000 mensen overnachten... maar dat zijn er vaak meer. Probleem is volgens het COA dat er een tekort aan opvangplekken is... waardoor asielzoekers langer in het aanmeldcentrum blijven dan de bedoeling is. De Nederlander Jaitsen Singh is na 42 jaar in een Amerikaanse gevangenis overgebracht naar Nederland. De 81-jarige Singh is vanochtend geland op Schiphol en gaat naar de gevangenis in Den Haag... waar hij ook medische zorg kan krijgen. Vorig jaar oordeelde het gerechtshof dat de Nederlandse staat moest proberen om hem naar Nederland te halen... vanwege zijn hoge leeftijd en slechte gezondheid. Singh is terminaal ziek en lijdt aan acute leukemie. Hij werd in 1986 in de VS veroordeeld tot een jarenlange celstraf... voor het laten vermoorden van zijn vrouw en dochter. Hij heeft altijd ontkend. Er komen strengere leeftijdsregels voor games. De Europese organisatie PEGI voert komende zomer nieuwe categorieën in... waardoor de leeftijdsgrens voor veel games omhoog gaat. Voor spellen waarin echt geld wordt uitgegeven... moet je voortaan 12 jaar of ouder zijn... En voor games met lootboxes, een soort schatkistjes, gaat de grens naar 16 jaar... omdat dat volgens de organisatie te veel lijkt op gokken. Zo gaat de leeftijdsgrens voor de populaire voetbalgame FC27 van 3 jaar en ouder naar 16 jaar en ouder. Het Amerikaanse militaire vliegtuig dat gisteravond neerstortte in het westen van Irak... is niet uit de lucht geschoten, dat zegt het leger. Vermoedelijk raakte het een ander vliegtuig. Vier van de zes inzittenden kwamen om het leven. Het weer, eerst regen en veel wind en aan de kust waren windstoten... maar later vanmiddag wordt het droger en rustiger bij 7 tot 10 graden.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 Voor veel computergames gaat de leeftijdsgrens komende zomer omhoog. Zo gaat de minimumleeftijd voor het spelen van de voetbalgame FC27 van 3 jaar naar 16 jaar... En ook stijgt de leeftijd voor games waarin spelers echt geld moeten uitgeven. Het Amerikaanse militaire vliegtuig dat gisteravond neerstortte in het westen van Irak... is niet uit de lucht geschoten, zegt het leger. Vermoedelijk raakte het een ander vliegtuig. Vier van de zes inzittenden kwamen om het leven. Het weer, eerst nog regen en veel wind, later vanmiddag droger en rustiger... bij 7 tot 10 graden.